Lot Lewin met het NOS Journaal. President Trump blaast zijn ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un af. Als reden noemt hij de vijandige houding van Kim Jong-un in zijn laatste verklaring. Trump sluit niet uit dat er in de toekomst alsnog een bijeenkomst komt... maar spreekt voor nu van een gemiste kans. De top stond al op loese omdat nadat Noord-Korea ruim een week geleden had gezegd... de ontmoeting te heroverwegen omdat de VS eenzijdig het einde eiste... van het Noord-Koreaanse kernprogramma. De stichting Vliegramp MH17 verwacht dat het kabinet concrete stappen onderneemt tegen Rusland na de vandaag gepresenteerde bewijzen. Een bestuurslid van de Stichting voor Nabestaanden zegt dat het kabinet de Russische staat zou kunnen aanklagen voor mede-aansprakelijkheid. Morgen praat de ministerraad over de conclusies van het onderzoeksteam. Het Openbaar Ministerie vermoedt omvangrijke corruptie en wanbeleid in de haven van Sint Maarten. Daarom probeert het OM nu via de rechter een onderzoek af te dwingen. Er loopt al een strafzaak tegen de voormalige directeur. Die zou 7 miljoen achterover hebben gedrukt. Maar het OM denkt dat er meer aan de hand is. Zo financierde het havenbedrijf in 2013 een peperdure brug op het eiland... die volgens het OM weinig toevoegt. De politiek moet meer doen tegen bijtincidenten met bijvoorbeeld pitbulls en rotweilers. Deskundigen pleiten in een hoorzitting in de Tweede Kamer voor een landelijk registratiesysteem, een muilkorfplicht en, en een fokverbod. Er zijn geen landelijke cijfers, maar een advocaat dierenrecht telde vorig jaar 50 incidenten met bijthonden. En het weer dan nog. In het midden en zuiden is het bewolkt. En vooral in het uiterste zuiden vallen diverse regen- en onweersbuien. Lokaal is er kans op hagel, windstoten en wateroverlast. In de loop van de avond nemen de buien weer wat af. En ook morgen is er kans op buien en onweer en hagel. Het wordt dan 23 tot 26 graden.